uur. Raymond Seré met het NOS-journaal. De omstreden Duitse natuurgenezer Klaus Ros gaf kankerpatiënten in zijn kliniek waarschijnlijk een overdosis glucoseblokker. De Nederlander André Hartel zegt dat, dat in de Telegraaf. Hartel was de oprichter van de kliniek en volgens hem bereidde Ros het glucosemiddel 3BP zelf omdat het goedkoper was en heeft hij daarbij een fatale fout gemaakt. Grondpersoneel van KLM begint vandaag met stiptijdsacties om hun cao-eisen te onderstrepen. Door strikt volgens de regels te werken wil de FNV aandacht vragen voor de hoge werkdruk. De FNV wilde eigenlijk werkonderbrekingen houden, maar dat is door de rechter verboden zolang het toeristenseizoen duurt. De ANWB gaat de komende vijf jaar het ambulancevervoer door de lucht van en naar de Waddeneilanden verzorgen. De bond heeft de aanbesteding gewonnen. Gemiddeld gaat het om zo'n 25 vluchten per maand. Sinds vannacht rijden er in Londen ook s'nachts metro's. In eerste instantie geldt dat voor twee lijnen. Na de zomer komen er drie lijnen bij. Het gemeentebestuur vond het niet meer van deze tijd dat in een moderne wereldstad s'nachts de metro op slot ging. Londen verwacht dat de nachtelijke metroritten jaarlijks een economische impuls opleveren van zo'n 90 miljoen euro. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op de Spelen in Rio geëindigd met zilver. In de finale was Groot-Brittannië in de shootouts de beste. De reguliere speeltijd eindigt in een 3-3 gelijkspel... door twee doelpunten van Kitty van Malen en eentje van Maarten Paartje Paumen. De Nederlandse atletes eindigden in de series op de 4x400 meter estafette als zesde in een Nederlands record. In de finale van de 5000 meter eindigde Suzanne Kuiken op de achtste plaats. En dan het weer wisselvallig met vandaag opklaringen en een enkele bui.